1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het meldt de Volkskrant waarvan Zwageman medewerker was. Joost Zwageman was al eerder geruime tijd depressief. Hij zou vanavond om half elf te gast zijn bij Radio 4... om te praten over zijn nieuwe boek De Stilte van het Licht. Maar hij kwam niet opdagen. Joost Zwageman brak in 1989 door bij het grote publiek met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals Licht en De Buitenvrouw. In 2003 en 2004 presenteerde hij zomergasten. In een van die tv-uitzendingen ontving hij Ayaan Hirsi Ali... die daarbij de film Submission van haar en Theo van Gogh liet zien. Minister Bussemaker noemt de dood van Zwageman een onvoorstelbaar tragisch bericht en een groot verlies. Hij heeft volgens haar veel jongeren vertrouwd gemaakt met literatuur. En met zijn optredens in De Wereld Draait Door nam volgens Bussemaker met zijn aanstekelijk enthousiasme een breed publiek mee in de literaire wereld. Joost Zwageman is 51 jaar geworden. De evacuatie van patiënten uit het VMC in Amsterdam is bijna voltooid. Van de 339 patiënten die het ziekenhuis moeten verlaten... waren er een uur geleden nog 20 achtergebleven. Volgens bestuursvoorzitter Wouter Bos duurt de evacuatie lang... vooral doordat er maar twee liften werken in het gebouw. Hij zei in het tv-programma Pauw dat hij hoopt dat alle patiënten rond deze tijd, middernacht, zijn verhuisd. Eerder vanavond zijn patiënten aangekomen bij het calamiteitenhospitaal in Utrecht. In totaal worden er zo'n 90 mensen opgevangen in het tijdelijke ziekenhuis. Het hoofdkwartier van de Koerdische politieke partij HDP in de Turkse hoofdstad Ankara is vanavond opnieuw bestormd door een menigte. Volgens een partijfunctionaris zijn ruiten van het gebouw ingegooid. De strijd tussen het Turkse leger en de Koerdische terreurbeweging PKK leidt de laatste dagen tot maatschappelijke onrust in Turkije.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 I tried to keep myself dry, but did I ask too much? If I could do it again, would you believe what I said? That I still want that rush. And I think I get it. I think it's all just a peculiar game.